Mark Hokker met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is bezorgd over de plannen van Turkije... om ook in Nederland Turkse weekendscholen te openen. Het is de bedoeling dat leerlingen tussen de 6 en 17 jaar... daar les krijgen in de Turkse taal, godsdienst, geschiedenis en maatschappijleer. De scholen worden grotendeels gefinancierd door de Turkse overheid. Oppositiepartijen en regeringspartijen maken zich daarom zorgen over politieke beïnvloeding... Fracties willen dat het kabinet goed in de gaten houdt wat er op die scholen gebeurt en of dat binnen de wet is. Het Afghaanse leger en de Taliban hebben beide de overwinning uitgeroepen na gevechten om Ghazni, een stad in het zuidoosten van Afghanistan. Bij de gevechten zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen, vooral Afghaanse militairen, zegt een lokale ambtenaar. Het Amerikaanse leger heeft helikopters gestuurd om het regeringsleger te steunen. Het is al de vierde keer in een paar jaar tijd dat de Taliban de stad proberen in te nemen. De val van de Turkse lira is ook te voelen op de Amsterdamse beurs. De AEX leverde vandaag ruim 1,5% in. grootste verliezer was ING. Die bank heeft veel geld uitstaan in Turkije. Vandaag verloor de Turkse munt opnieuw ruim 13% van zijn waarde ten opzichte van de dollar. In de financiële wereld zijn zorgen over de sterke greep van president Erdogan op het monetaire beleid. De kermisfeesten in Os mogen volgende week doorgaan, maar de muziek moet uit. Dat heeft de rechter beslist in een zaak die door omwonenden was aangespannen. Die klaagde dat de muziek in de feesttent vaak veel te hard staat. Volgens de rechter heeft de burgemeester onzorgvuldig gehandeld bij de vergunningsaanvraag voor de feesten. Die mogen dus doorgaan, maar zonder muziek. Een aantal mensen dat de zaak had aangespannen zijn al bedreigd, stellen ze. Het weer vooral in de kustprovincies buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Morgen in het noorden kans op een bui.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 We gaan weer beginnen naar een uurtje nieuwheidsmuziek en het eerste album gloedje nieuw Follow Your Heart is van Erik. Even kijken, Bicalis. Erik Bicalis. ja. En met Follow Your Heart. Daarna een goede bekende van ons, Erik Scott, die een, een eh, prachtige eh, Station ID's maakt ieder geval een promo voor zichzelf. En ehm, die heeft ook een nieuw album. Even graaien. Ehm, hoe heet het album? A Trick of the Wind. A Trick of the Wind, dat is van Eric Scott. Nou, daar eh, gaan we allemaal naar luisteren. Ik ben eh, reuze benieuwd hoe je het vindt. Je kan natuurlijk eh, mailen via de website peacehallradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. listening to the melodies and sounds of peaceful radio. And our guide on this trip is Benno, who will guide us through new, fresh sonic worlds from the Netherlands.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 Ya te he dicho, criado, que duermas en el pozo Ay, señor amo, que todo me mojó. Pobre de mí sin capa, que anoche la perdí. Dígame usted, mi amo, ¿dónde voy a dormir? Ya te he dicho, criado, que duermas en el cocedero. Ay, señor amo, si está muy duro el suelo. que anoche la perdí. Dígame usted mi amo, ¿dónde voy a dormir? Ya te he dicho, criado, que duermas con las mulas. Ay, señor amo, si tienen mucha pulgas. dígame usted mi amo, ¿dónde voy a dormir? Ya te he dicho, criado, que duermas con los guarros. Ay, señor amo, si siempre están ozando. Dígame usted mi amo, ¿dónde voy a dormir? Ya te he dicho, criado, que duermas con la moza. Ay, señora, amo, si es legañosa. Pobre de mí sin capa, que anoche la perdí. Dígame usted mi amo, ¿dónde voy a dormir? te este he dicho, criado, que duermas con el ama. Ay, señora, si usted me dejará. Ay, señora... del delantal. Tarán, tan, tan. Tienes un cuarto. Tienes calefacción. Tarán, tan, tan. Cuarto de baño. Como el cuarto es pequeño. Tarán, tan, tan. Los tres no caben. Y por eso tarán, tan, tan. Entra el más grande. Y después de que han hecho tarán, tan, tan, lo que han querido, le sacaron a rastro tarán, tan, tan sus dos amigos.